jaar 1,3 miljard euro op. De jaren daarna 1,5 miljard. Veel partijen in de Tweede Kamer, waaronder de PvdA, is kritisch over het belasten van de reiskostenvergoeding. Ook werkgeversorganisaties en vakbonden voelen er niets voor. VVD-minister Kamp en oud-minister Bos worden informateur. Kamp werkte de afgelopen dagen al als verkenner om de mogelijkheden voor een nieuw kabinet te onderzoeken. Hij bood aan het einde van de middag zijn eindverslag aan aan Kamervoorzitter Verbeet. Daarin adviseert hij de Tweede Kamer twee informateurs aan te wijzen. één van de VVD en één van de PvdA. In zijn verslag geeft Kamp aan dat hij en Bos daarvoor beschikbaar zijn. Bos is oud-partijleider van de PvdA en oud-minister van Financiën. Hij werkt op dit moment voor adviesbureau KPMG. Donderdag debatteert de Kamer over de formatie. De stakende mijnwerkers van de Marikana-mijn in Zuid-Afrika hebben het loonbod van hun werkgever geaccepteerd. Hun salaris gaat met 22% omhoog. In eerste instantie eisten de stakers 200% meer loon. De stakers zouden hebben toegezegd dat ze donderdag weer aan het werk gaan. In de Platinum-mijn is meer dan vijf weken gestaakt voor een hoger loon. In augustus kwamen 34 stakers om het leven toen de politie het vuur op hen opende. Patiënten met de ziekte van pompen of fabrie moeten voorlopig toch hun dure medicijnen vergoed krijgen. Nieuwe patiënten krijgen de medicijnen niet langer vergoed. Dat staat in een nieuwe conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen aan minister Schippers. Het CVZ blijft erbij dat deze dure medicijnen op de lange termijn niet meer vergoed moeten worden uit de basisverzekering. Maar voor patiënten die de medicijnen nu gebruiken moet een overgangsregeling komen. Het weer vanavond en vannacht vooral in de kustprovincies enkele buien. Morgen veel bewolking met opnieuw kans op buien, mogelijk met onweer. In de middag klaart het op met af en toe zon. Het wordt morgen 16 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor knooppunt Muidenberg. 2 kilometer voor knooppunt Watergraafsmeer ook 2. Op de A27 Utrecht richting Almere voor Beeldhoven 3.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 She said until it was over. Honey she me red-handed, with the girl next door. Picture this, we were both naked, banging on the bathroom floor. I had tried to she was about to see. Why should she believe me when I told her it wasn't Make sure you know, that really not the for vex.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 Wekers legde vandaag aan de Tweede Kamer de plannen voor om de onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer af te schaffen. De forense tax levert de schatkist volgend jaar 1,3 miljard euro op. De jaren erna 1,5 miljard. Veel partijen in de Tweede Kamer, waaronder de Partij van de Arbeid, is kritisch.